Mariette Krol met het NOS Journaal. In Oekraïne is vannacht in bijna elke regio het luchtalarm afgegaan, meldt de krant de Kiev Independent. Daarmee worden inwoners opgeroepen om zo snel mogelijk naar de schuilkelders te gaan. Ook in het westen van Oekraïne, in Lviv, ging het luchtalarm af. Gisteren zijn bijna 13.000 mensen via humanitaire corridors geëvacueerd... uit verschillende Oekraïnse steden, heeft president Zelensky gezegd. Hij kondigde ook een nieuwe evacuatieroute aan voor Mariupol waar zwaar wordt gevochten. Op nieuwe Amerikaanse satellietbeelden is te zien dat de bombardementen er flinke schade hebben aangericht. Huizen en andere gebouwen zijn verwoest, veel flatgebouwen zijn zwaar beschadigd... en er zijn branden en rookpluimen te zien. Mariupol wordt al dagenlang belegerd door Russische troepen. De Britse premier Johnson organiseert komende week een top met regeringsleiders uit Noord-Europa over de situatie in Oekraïne. Ook Nederland is uitgenodigd. Het overleg is maandag en dinsdag. Op de snelweg A1 bij Deventer is gisteravond een auto al rijdend beschoten vanuit een andere auto. In de auto die onder vuur werd genomen zaten volgens RTV Oost een vader en moeder met twee kinderen. Een van hen raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder die werd beschoten zette de auto op de eerstvolgende parkeerplaats stil. Waarom er werd geschoten is niet duidelijk. Twee mensen zijn opgepakt. En in het Museum of Modern Art in New York heeft een bezoeker twee medewerkers neergestoken.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

Should I drink up, smoke up. I need some freedom, freedom. I am my life. Should I drink up, smoke up? Need some freedom, freedom. Show me a little attention, a little bit. ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFM Ik wil door tot mañana Geef je over aan me en nada eh, Baby, door tot mañana Ik zeg je eerlijk, heb geen ander verlangen eh. mañana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 jij weet niet what's up Ik wil door tot mañana Geef je over aan ander verlangen, nee Mami melo, dale dale dimelo. Ik word gek van al die dingen die je fluistert in mijn oor Dus ga door tot manjana En maak het heter dan de zon in Havana De tijd ben ik een beetje in de war. Ik denk de hele dag alleen aan jou. Ga er vandoor met iemand anders winkelkar. Ik denk de hele dag alleen aan jou. En op het werk verschijn ik zonder kleren aan. is de laatste tijd er met me aan de hand? Ik zit de hele dag alleen aan jou. Wanneer het regent smeer ik me in met zonnebrand. Ik zit de hele dag alleen aan jou. Bij de Chinees daar vraag ik om een pizza punt. Ik zit de hele dag alleen aan jou. Alsof je door verliefdheid niet meer functioneren kunt. 执着。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 I'ma fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, gotta ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. You're the queen, I'll be the king, king, king. For life, for life, for life. True love, let it ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. Angels, going to sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight, baby.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 just like me. I hope you. looking